This It's about to go down, down, down. this is Fisher. Hi, this is David Guetta. we are Swedish House Mafia. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin van Buren. Soms heb je even van die avonden waarop je gewoon alles wil vergeten. Waarop je je ogen dicht wil doen en je wilt verhuizen naar een parallel universum met alleen maar gelukshormonen. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Vanavond is zo'n avond en dat parallele universum met een oneindigheid aan dopamine staat bekend als 538 Dance Department. Welkom op de dansvloer. Ik ben Armin van Buren, jouw revenleider tot diep in de nacht. Met straks in de hotmix niemand minder dan Notre Dame. De Franse DJ-producer die afgelopen zomer nog een van de allergrootste festivalhits op zijn naam had staan. Dat en nog veel meer de komende drie uur. Maar ik trap hem af met de classic van ATB, 9 p.m. De James Hype Edit. Change it and say till I come. 538. Jouw bron voor de allernieuwste dance tracks en een dosis energie waar je bang van wordt. Net Sidepiece, Cry For You. Zometeen nog muziek voor je van Lammer en Leighton Jordani. Na onze eigen Nicky Romero. Hij maakte een track met taartengooier Steve Aoki. Dit is Higher Off The Ground in Dance Department. De tijd waarin we langzaam gedag zeggen tegen 2025 en we terugkijken op een waanzinnige festivalzomer. Een zomer vol clubhits en festivalrammers. We werden verliefd, we verhuisden, kregen er familie bij of namen afscheid van dierbaren. Op naar een vers en nieuw 2026. Je hoorde Is That Time van Marlon Hofstad, de Fisher remix. En dit is Tiga Medusa. You're gonna want me in Dance Department. drive me crazy, baby. It's Time for a season. I got so many reasons. You're gonna wanna make it someday. Some say, boy, you're all season. I think you best believe believing. Why you gotta drive? Waanzinnige track dit. Ex-Worldwide Warning in Dance Department Cassian en Matt Ryder. A Feeling I Miss hoorde je. Nou, de festivalwereld blijkt weer een stukje veiliger te worden. Deze week is er een techbedrijf geweest die een eh, sleutelhanger heeft bedacht tegen overdoses op festivals. En in die sleutelhanger zit dan een neuspray die een overdosis voorkomt. Kosten? Slechts 10 dollar. Nou, het lijkt me geen geld voor het eh, redden van een leven, toch? Beste manier om een overdosis tegen te gaan: gewoon geen drugs doen vanavond alleen maar legale en gezonde drugs op jouw radio. Echte dance BPM's. Met weer een stormer van een track voor je. Dit is Rehab samen met Afrojack. Louder for the people. Wow, wow, what you of the bait when it hits you so hard. Looking for the people, everybody down for the sound of the bass when it hits you so hard. Looking for the for the the the the the the the people. Everybody down for the sound of the bass when it hits you so hard. for the people, everybody down for the sound of the when it hits you so hard. Everybody down for the sound of the bass when it hits you so hard. Not a the people. Everybody down for the sound of the bass when it hits you so hard. Not a the people. Everybody down for the sound of the bass when it hits you so hard. Not a the people. Everybody down for the sound of the bass when it hits you so hard. Not a the people. Everybody down for the sound of the bass when it hits you so hard. Not a the people. Everybody down for the sound of the bass when it hits you so hard. Everybody down for the sound of the bass when it hits you so hard. Not a the people. Everybody down for the sound of the bass when it hits you so hard the sound of the bass when it hits you so hard. Everybody down to the sound of the bass when it hits bass when it hits me so hard. Not for the people, everybody down for the sound of the bass when it hits me so hard. Not for the people, everybody down for the sound of the bass when it hits so hard. Not for the people, everybody down for the sound of the bass when it hits me so hard. Not for the people, everybody down for the sound of the bass when so hard. Not for the people, everybody. vrolijk van. Dansen op de dansvloer van je zaterdagavond. Dance Department op 538. En in effect, all you've dreamed of. Armin van Buren hier. Een Aantal weken geleden stond hij nog in onze studio. Tijdens de eh, AMF in de Johan Cruijff Arena. Lemmer. Hij zei dat hij de ADE aan het overleven was op Kia en shots. Ik heb dus geen idee welke van de twee hij bij zijn ontbijt nam. Het schijnt dat zijn komende festivalzomer alweer helemaal volgepland staat. Een van de Nederlandse talenten van dit moment. Wij zijn in ieder geval groot fan hier bij Dance Department. Dit is zijn laatste, Lemmer, Time to Move in Dance Department. onze reefbunker vanuit de hoofdstad van de dance. Ik ben Armin van Buren. Treed binnen in de catacomben van DJ's, ravefanaten en audiofielen. Met straks om 11 uur op onze mainstage een exclusieve hotmix van Notre Dame. Een van de grootste namen uit de afgelopen festivalzomer. Dit uur nieuwe tracks voor je van Charlotte Witte, die nieuw album uit heeft. Hellsloot en natuurlijk een Worldwide Warning. Maar ik trap hem af met Afroki en Timbaland, The Way We Are. house of house the house of house the house of house the house of house the house of house the house of house the house of house the house of house the house of house the house of house the house of house the house of house the house of house the house of house the house of house the house of house the house of house, the house of house, the house of house, the house of house, the house of house, the house of house, the house of house. Dance Department 538. Je hoorde Paul Oakenfold en Goomgum met The House of House. Ik ben Armin van Buren. Een tijdje geleden bracht ik een track uit die alle streamingrecords leek te verbreken. Dat was de track Heavy samen met de Canadese producer Joa. En die heeft nu ook een solo track uit. Zijn laatste creatie heet Off the Hook van Joa. Je hoort het nu in Dance Department. Yeah, en Wait So Long hoorde je in Dance Department. Dan de Worldwide Warning. Elke week kiezen we iets uit waar mega veel hype omheen is. Of omdat we het gewoon heel erg vet vinden. En bij het volgende is dat beide het geval. Vorige week vrijdag kwam die uit, stond gelijk op nummer 1 op Beatport. Dat is dan de digitale platenwinkel van je favoriete DJ. Daar breekt hij echt alle records. Check het zelf. De Worldwide Warning deze week. Jam back and positive. 538 Dance Department. Yeah. een klein beetje op te warmen voor onze hotmix straks om 11 uur. Alex One en Notre Dame samen met Carte Blanche en The City. Die Franse producer DJ Notre Dame hoor je dus straks exclusief met een mix hier een uur lang vanaf 11 uur bij Dance Department. Ik ben Armin van Buren. Deze maand komt er een hoop nieuwe muziek uit. Waaronder een eh, mixalbum van Hellsloot. Dat deed hij op het label Get Physical Music. Elke editie vragen zij een andere DJ om een mixalbum voor ze te verzorgen. En nu was dus Hellsloot aan de beurt. Gisteren kwam die uit en om dat te vieren hoor je nu Helsloot, Moot en Pete Joseph met Guard Your Joy in Dance Department. Coming Up hoorde je Dance Department bij 538. Over nieuwe muziek gesproken. Vorige week vrijdag kwam ook het debuutalbum van Charlotte Witte uit. Iets waar fans en de hele danswereld lang op gewacht hebben. De Belgische website Humo recenseerde het album met de volgende zin. Negen lappen techno voor de arena's en een experiment met breakbeats. Ergens tussen cochine en The XX in. Nou, oordeel vooral zelf. Charlotte Witte hoor je nu met een track van het album. Dit is Vimahe.